11 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Justitie in België onderzoekt of het brein achter de verijdelde aanslagen... in de Belgische stad Verviers ook achter de aanslagen in Parijs zit. De man, Abdelhamid Abaoud, is de meest gezochte man van België. Hij zit waarschijnlijk in Syrië. Abaoud woonde net als veel andere radicale moslims... in de Brusselse gemeente Molenbeek. Was volgens Belgische media goed bevriend met zeker één van de terroristen... die de aanslagen in Parijs pleegden. In januari rolde de politie en VVJ een terreurcel op. Twee verdachten kwamen bij de actie om, een derde werd opgepakt. Na afloop zei Abaoud dat hij het brein achter deze terreurcel was. De Franse premier Valls waarschuwt dat terroristen opnieuw kunnen toeslaan in zijn land. Op de Franse radio zei hij dat mensen erop voorbereid moeten zijn dat er meer aanslagen komen, ook buiten Frankrijk. Valls wil de, de bevolking niet bang maken, maar zei dat hij wel eerlijk moet zijn. We moeten nog lang leven met deze dreiging al dus vals. Hij bevestigde dat de aanslagen zijn voorbereid en gepland in Syrië. En ook zei hij dat er daar meer aanslagen worden voorbereid. Werkgevers moeten meer oog hebben voor de eisen die ze stellen aan hun mensen. Dat zei minister Ascher bij de opening van de Week van de Werkstress. Meer dan een miljoen mensen hebben burn-out klachten. Het onderzoek van TNO blijkt dat vooral jonge mensen last hebben van stress. Van de mensen tussen de 25 en 35 hebben er ruim 240.000 burn-out klachten. Dat komt door te hoge eisen, emotioneel zwaar werk en pesten op de werkvloer. De Nederlandse honkbalploeg is uitgeschakeld in de kwartfinales van de Premier 12, het officieuze WK. Oranje verloor in Taiwan met 6-1 van de Verenigde Staten. Tot besluit nog het weer. Bewolkt en vanuit het westen wat regen, vrij veel wind en 12 tot 14 graden. Ook morgen bewolkt en wat regen, dan ietsje zachter, 14 of 15 graden.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 luisteraars. Ja, het is bijna 12 uur. U eh, zult het ongetwijfeld hebben vernomen. Eh, landelijk wordt er eh, om 12 uur één minuut stilte in acht genomen... in verband met de, het vreselijke, die gevreselijke gebeurtenissen in Frankrijk. Om die mensen te herdenken. Dus ook de lokale omroep Radio Zandvoort sluit zich daar natuurlijk bij aan. Dat betekent dat op klokslag 12 uur... wanneer die 1 minuut stilte in acht wordt genomen wij even van de zender gaan. Dan weet u vast als u radio stilvalt hoe dat komt respect voor eh, al die eh, slachtoffers in Frankrijk. Eén minuut stilte vanaf 12 uur. lieve luisteraars. Uh, straks om 12 uur, over enkele eh, seconden, nou ja, eh, drie kwart minuut ongeveer... gaan we even van de zender af. Dat betekent dat uw radio even stilvalt. uit respect voor de gevallen in Frankrijk, landelijk, één minuut stilte.